Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na de schietpartij van vrijdag, toen openden drie mannen het vuur op een groep agenten bij een van de toegangspoorten. Twee Israëlische politiemannen werden gedood. De drie daders werden door andere agenten doodgeschoten. Rond de heilige plaats zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Moslims die er willen bidden en toeristen worden extra gecontroleerd en worden langzaam naar binnen gelaten. In een voetbalstadion in Senegal zijn zeker acht doden gevallen toen een deel van een tribune instortte. Tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de bekerfinale in het stadion in de hoofdstad Dakar. Na de verlenging, waarin het beslissende doelpunt viel, ontstonden rellen. De politie gebruikte traangas waardoor mensen op de vlucht sloegen. In de paniek probeerden een aantal mensen over een muur van een van de tribunes te klimmen die daardoor instortte. In een wildpark in Congo is een groep mensen aangevallen door gewapende mannen. Een Amerikaanse journalist en twee rangers worden nog vermist. Er waren ook Nederlanders bij de groep, maar die zijn in veiligheid. Bij de aanval in het Okapi Wildlife Reserve zou ook geschoten zijn. In het gebied in het noordoosten van Congo worden vaker mensen ontvoerd. De daders zijn meestal uit op los geld. Een nabestaande van slachtoffers van de holocaust eist een schadevergoeding van de Nederlandse spoorwegen, meldt Nieuwsuur. Salom Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, verloor in de Tweede Wereldoorlog zijn ouders. Ze werden door de nazi's naar Westerbork gebracht en daarna in Auschwitz vermoord. Volgens Muller heeft de NS zich niet verzet tegen de deportatie van Joden... en heeft het bedrijf er juist aan verdiend, omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro. Het weer bewolkt met zo af en toe lichte regen of motregen, minimaal rond 16 graden. Vanochtend vooral in het oosten grijs en druilerig, later vrijwel droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Maandag weinig verandering, vanaf dinsdag droog en warmer. Dit was het NL. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.